Dit van der Linde met het NOS-journaal. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden diverse pogingen zijn gedaan om dat draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Halst schrijft dat dat tot onrust heeft geleid... evenals de teleurstellende prestaties van Ajax... Zondag werd de klassieker gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Daarna bestormden hooligans de hoofdingang. Een korte werkonderbreking van KLM-piloten vandaag gaat niet door. Vakbond VNV had de staking aangekondigd. Maar KLM meldt dat er toch een CAO-akkoord op hoofdlijnen is bereikt. De piloten willen meer loon en meer flexibiliteit in het rooster. En ze waren van plan om vandaag een uur niet te vliegen. Hierdoor zouden zo'n 15 vluchten op Schiphol vertraging oplopen. Of alle eisen van de piloten zijn ingewilligd is onduidelijk. Volgens KLM wordt het akkoord de komende dagen verder uitgewerkt. Zo'n duizend mensen uit Nagorno-Karabakh zijn inmiddels de grens met Armenië overgestoken. De etnische Armeniërs verlaten de enclave na een aanval door Azerbeidzjan dinsdag. Het land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen... maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. Vanuit Armenië wordt gevreesd voor etnische zuivering. In Rotterdam heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De granaat is ter plekke onderzocht door de explosieven opruimingsdienst Defensie en bleek echt te zijn. Daarop heeft de EOD het explosief weggehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen. Het weer vanuit het westen bewolking vannacht. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen eerst zon in het oosten, maar daarna bewolkt. In het westen kan het ook regenen. Het wordt 19 tot 23 graden.